En ook moet er dan meer dan 4% verschil zijn tussen voor- en tegenstemmen. Is dat verschil kleiner, dan komt de voorlopige uitslag later vanavond. Bij het referendum zijn in ieder geval voldoende stemmen uitgebracht voor een rechtsgeldige uitslag. Halverwege de middag was de drempel van 40% bereikt. In Friesland zijn twee mensen tijdens noodweer uit hun boot gevallen. Hulpdiensten hebben een van de opvarenden snel uit het water kunnen halen. De ander werd tijdens een zoekactie gevonden. Beiden zijn met de schrik vrijgekomen. Het tweetal was aan het zeilen bij Workum. Hoewel er was gewaarschuwd, bleven ze op het water. De man die vorige week 38 toeristen doodschoot in de Tunesische badplaats Soes werkte in de toeristische sector. Hij werkte als animator, melden Franse media. Daarnaast was hij ook breakdancer. De Tunesische premier Essid heeft dat gezegd in een interview met een Tunesische krant. De 24-jarige student werd na de aanslag gedood door de politie. De aanslag werd een dag later opgeëist door IS. De tweede etappe van de Tour de France van Utrecht naar Zeeland is gewonnen door de Duitse André Greipel. De sprinter van Lotto Soudal was op Neeltje Jans het snelste in de massasprint. Beste Nederlander was Tom Dumoulin op de achtste plaats. In het algemeen klassement is hij derde achter de nieuwe gele truidrager Fabian Cancellara en Tony Martin. Bij de eindschreef op Neeltje Jans waren 9400 toeschouwers. Dat waren er veel minder dan de 25.000 waar rekening mee was gehouden. Gisteren waren er bij de tijdrit in Utrecht over de hele dag genomen ongeveer 500.000 bezoekers. Het weer op een aantal plaatsen trekken buien over, soms met onweer. Vanavond zwaardere buien, vooral in het noordoosten en oosten... kunnen de buien dan veel regen opleveren. En is er een grote kans op onweerhagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg. Morgen overal droog en veel zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go.